Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De PvdA stelt zich hard op in de kwestie van de pensioenen. Als het kabinet bij ons komt, kan het onze plannen uitvoeren, zegt PvdA-leider Cohen... na aanleiding van zijn overleg van vanochtend met premier Rutte en minister Kamp. Ze spraken elkaar over de pensioenen, maar wilden na afloop niets kwijt over de inhoud. Volgens Cohen heeft het kabinet grote problemen en valt de coalitie uit elkaar... Als de PVV het niks vindt dat het kabinet onze plannen uitvoert, dan trekt Wilders de stekker er maar uit, zegt Cohen. Gisteren maakte Kamp afspraken met de sociale partners over de pensioenen. Morgen is er een Kamerdebat over. De minister is afhankelijk van de steun van de oppositie, omdat de PVV tegen de pensioenleeftijd van 67 jaar is. De inspectie Verkeer en Waterstaat heeft luchtvaartmaatschappij Solid Air onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie heeft Solid Air een aantal keer gevlogen met bemanning die niet alle periodieke trainingen en toetsen heeft doorlopen. Ook is het bedrijf volgens de inspectie niet altijd op tijd met het registreren van technische mankementen. De inspectie Verkeer en Waterstaat deed gisteren en eergisteren onderzoek bij Solid Air. Het bedrijf voert onder andere vluchten uit met leden van de koninklijke familie, het kabinet en hoge ambtenaren. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël heeft vorig jaar een kwart minder meldingen van antisemitische incidenten gekregen dan in 2009. Er kwamen 124 meldingen binnen. Een verklaring voor de daling is mogelijk dat er vorig jaar geen groot gewelddadig conflict was tussen Israël en de Palestijnen. Zoals in begin 2009 toen Israël de Gazastrook binnenviel. Het CD noemt het opvallend dat het aantal antisemitische incidenten in de meeste andere landen in West-Europa veel sterker daalde. Het weer. Vanavond in het noorden nog af en toe wat regen. Morgen en overmorgen droog en geregeld zon bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1 Amersfoort Amsterdam, bij Blarikum 4 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam voor knooppunt Nieuwe Meer 8 kilometer, na problemen op de A10 Zuid. Op de A9 Amstelveen Alkmaar, bij knooppunt Battenverdorp 4 kilometer. De A10 tussen de Rij en Osdorp 3 kilometer. En voor de Koentunnel nog eens 4 richting Zaanstad. Richting Amersfoort tussen Slotermeer en de Rij 8 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. De A16, de ring van Rotterdam naar Breda. Bij Rotterdam Feyenoord 4, de parallelbaan. En verderop bij de Moerdijkbrug nog eens 13 kilometer. De A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 6 kilometer.